uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een politiehelikopter neergestort. Beide inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten is er een verband tussen de crash en de ernstige rellen die de afgelopen dag uitbraken in Charlottesville bij een extreemrechtse betoging. Tijdens de rellen reed een man met een auto in op tegendemonstranten. Eén persoon werd daarbij gedood en tientallen anderen raakten gewond. De gemeente heeft een noodtoestand uitgeroepen. President Trump heeft het geweld in Charlottesville veroordeeld. Twee belangrijke Britse ministers pleiten voor een beperkte overgangsperiode als Groot-Brittannië in maart 2019 de EU verlaat. Dat schrijven ze in een gezamenlijk opiniestuk in een Britse krant. Zo'n overgangsperiode moet het bedrijfsleven meer zekerheid bieden, schrijven de ministers. Hoe lang die moet duren zeggen ze er niet bij, maar het mag volgens hen geen achterdeurtje zijn om weer in de EU terug te keren. Het gezamenlijke voorstel wijst erop dat er in de Britse regering overeenstemming is over hoe de brexit vorm moet krijgen. De ene minister staat bekend als pro-Europees, de andere is juist een van de verwenste voorstanders van de brexit. Usain Bolt is in zijn allerlaatste wedstrijd geblesseerd uitgevallen. Op het WK Atletiek in Londen stond hij namens Jamaica als slotloper in de finale van de 4x100 meter estafette. Tijdens de race kreeg Bolt last van een hamstringblessure en moest opgeven. Ondanks dat blijft hij de meest succesvolle atleet ooit met 11 gouden medailles op WK's. De estafette werd gewonnen door Groot-Brittannië, gevolgd door de VS en Japan. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt. In de kustprovincies, vooral in het noordwesten, is er kans op een bui. In het zuiden plaatselijk wat motregen, maar verder blijft het droog.